uur. Morat Wakili met het NOS-journaal. Behandelaars in de geestelijke gezondheidszorg hebben kritiek op het verplicht aanleveren van patiënteninformatie bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Dat schrijft Trouw. Sinds 1 juli moeten psychiaters en psychologen de toezichthouder informeren over het psychisch welzijn van hun patiënten. Behandelaars hebben daar moeite mee, omdat de privacy van patiënten in het geding is. Wie geen gegevens aanlevert, kan na een waarschuwing een dwangsom opgelegd krijgen. Alleen patiënten die zelf schriftelijk bezwaar maken, vallen buiten de regeling. Na aanleiding van eerdere berichten in NRC heeft het ministerie van Financiën berekeningen vrijgegeven over de gevolgen van de stikstofmaatregelen. Uit de stukken komt volgens NRC een duidelijke politieke keuze naar voren. De cijfers zouden aantonen dat voor de landbouw ook een lager stikstofdoel gekozen had kunnen worden, mits onder meer de industrie extra bijdraagt. De Amerikaanse president Biden gaat zijn presidentiële bevoegdheden gebruiken om de klimaatcrisis aan te pakken. De president noemde klimaatverandering een bedreiging voor de nationale veiligheid en de economie. Hij wil zijn bevoegdheden gebruiken omdat zijn klimaatwetgeving in de Senaat is gestrand. Wat hij concreet gaat doen maakte de president niet duidelijk. Wel kondigde Biden een bedrag van 2,3 miljard dollar aan. Zo moeten bijvoorbeeld koelcentra worden gebouwd... waar mensen tijdens een hittegolf kunnen worden opgevangen. Sivan Hassan heeft zich vannacht geplaatst voor de finale van de 5000 meter... bij de WK Atletiek in Eugene. De Nederlandse finishte als derde in haar race in de series... en dat was voldoende om door te gaan. De eindstrijd is in de nacht van zaterdag op zondag... en dan gaat de 29-jarige Hassan op jacht naar haar eerste medaille van dit WK. En dan het weer. Vandaag is er veel bevolking en is het buiig. Met name in het noorden, waar de meeste neerslag valt. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. nu de nacht.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 We don't fuck with lies, we don't do goodbyes. We just keep it pushing like, aye, aye, aye. Just sail on. That's what you do. Just sail oh yeah in a cloud of smoke and the that, the that, the that, that's all, folks. Yeah, your boyfriend, I never understand me Cause I'm about to pull this girl like a hammy, hammy Let's take a little dip Got bands for that jewel in your teeth. He led the way I drip, turn that pool to the beach.